Ewout Jong met het NOS-journaal. De Veiligheidsraad is het niet eens geworden over een resolutie over de toestand in Syrië. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Portugal hadden een ontwerpverklaring opgesteld waarin het geweld van het Syrische regime wordt veroordeeld. Maar Rusland en China spraken zich daartegen uit. Moskou ziet het onderdrukken van de Syrische volksopstand niet als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Buitenlandse bemoeienis zou leiden tot een oneindige cirkel van geweld, zoals een Russische diplomaat het noemde. Volgens de Syrische oppositie zijn door hard optreden van het leger tegen betogers de afgelopen dagen tientallen doden gevallen. De Europese Unie buigt zich morgen over eventuele strafmaatregelen tegen Syrië. Vier op de tien afgestudeerden van een aantal opleidingen van hogeschool in Holland hadden nooit een hbo-diploma mogen krijgen. Dat zegt de onderwijsinspectie na onderzoek. Het gaat om de opleiding bedrijfseconomie in Haarlem, commerciële economie in Diemen, media en entertainment management in Haarlem en vrije tijdsmanagement in Diemen. De opleidingen krijgen waarschijnlijk een boete. De inspectie denkt niet dat medewerkers moedwillig regels hebben geschonden. Voorzitter Douglas Terpstra van In Holland onderstreept dat de vier omstreden opleidingen, net als twee andere, al onder Curatelen staan. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de regeling die minister Leers heeft bedacht voor het Afghaanse meisje Sahar. Omdat ze al lang in Nederland is en verwesterd is, mogen zij en haar familie in Nederland blijven. Dat wil niet zeggen dat alle verwesterde Afghaanse meisjes mogen blijven, zei Leers in een debat in de Kamer. De oppositie vindt de grenzen die de minister trekt te vaag en te willekeurig. Barcelona heeft een grote stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. In de halve finale wonnen de Catalanen uit tegen aartsrivaal Real Madrid met 2-0. Lionel Messi scoorde in de tweede helft twee keer. De eerste keer op aangeven van invaller Ibrahim Afellay.